Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. De eerste huisarts is geprikt. Een half uur geleden kreeg een huisarts in Enschede als eerste het vaccin in haar arm gespoten. Vanaf nu worden zo'n 15.000 mensen uitgenodigd voor een prik. Niet alleen huisartsen, maar ook artsen in opleiding, verpleegkundige specialisten, assistenten en chauffeurs van huisartsenposten. Ze krijgen het vaccin van Moderna. Ongeveer 2,3 miljoen Nederlanders zijn al besmet geweest met corona, blijkt uit onderzoek van bloedbank Sanquin. Die mensen hebben dus ook al antistoffen tegen het virus. Goed nieuws, zegt minister De Jonge. Dat betekent in ieder geval, en dat is het goede nieuws... dat een deel van de mensen inderdaad beschermd zijn... omdat ze zelf de besmetting hebben doorgemaakt... en daardoor antistoffen hebben opgebouwd. En dat helpt. De jongen zegt wel dat ook die mensen zich nog moeten laten vaccineren... omdat niet duidelijk is hoe lang je beschermd bent. Vier mannen moeten voor jaren de cel in in verband met het koeltruckdrama in 2019 in Engeland. 39 Vietnamese migranten werden toen doodgevonden in een vrachtwagen. Ze waren gestikt. De belangrijkste mannen van de mensensmokkelbende die daarvoor verantwoordelijk was... hebben nu gevangenisstraffen tot 27 jaar gekregen. Wie straks tijdens de avondklok buiten is, heeft een grote kans om agenten tegen het lijf te lopen. De komende weken zijn alleen al in Flevoland en Utrecht in de avonden twee keer zoveel agenten op straat als normaal, zegt de politie daar. We staan er met dubbele bezetting. We hebben de diensten verzet, we hebben diensten verlengd. Dat betekent dat wij ook tien uursdiensten draaien. Eh, we hebben een aantal werkzaamheden die zijn wat vooruitgeschoven. Eh, dus kortom, eh, wij zullen met man en macht op straat aanwezig zijn. De politie zal de boel streng in de gaten houden. Al krijgt niet iedereen die op straat is meteen een boete van 95 euro. Als er eh, natuurlijk een acute situatie is of iemand kan ons overtuigen dat het eh, anders zit... Ja, dan zullen we natuurlijk eh, daar ook op die manier mee omgaan dat het niet gehandhaafd zal worden. Morgenavond gaat de avondklok in. Vanaf 9 uur s'avonds mag je dan niet meer de straat op, tenzij je een geldige reden hebt. Het weer nog. Ook vanavond is het droog. Het koelt vannacht af tot rond het vriespunt. Morgen de hele dag kans op natte sneeuw en regen. Het wordt 5 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A5 Hoofddorp richting Amsterdam staat file voor de aansluiting met de A10 5 kilometer met 20 minuten vertraging. Dat komt door het ongeluk in de Koentunnel op de A10 West naar Zaanstad. De weg is daar nog altijd helemaal dicht.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 Fill me up with confidence, I say what's in my chest. Spill my words and tear me down until there's nothing left. Rearrange the pieces just to fill me with the rest. Yeah. But what if I, what if I trip? What if I? 15 when the world put me on a pedestal. I had big dreams of doing shows and making memories. Made some bad moves trying to act cool, upset by their jealousy. Uh, uh-huh. lifting me up, lifting me up. And turn me down, turn me down. I take responsibility for everything I've done. Holding it against me like you're the holy one. I had a chip on my shoulder, had to let it go Unforgiveness keeps them in control. I came in with good intentions, then I let it go. don't matter if you're black or morning I find you zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Een hoge dosis bloedverdunners kan voorkomen dat coronapatiënten ernstig ziek worden... en ook herstellen ze beter, blijkt uit tussentijdse resultaten van een wereldwijde studie, meldt het UMC Utrecht. In Brabant en Utrecht worden eind januari nieuwe vaccinatielocaties geopend, meldt de GGD. Bij de grootste kunnen 2400 prikken per dag worden gegeven. En een aantal van de automaten waar geld kan worden afgestort gaat weer open. Die automaten worden dan continu bewaakt tijdens openingstijden en iedere dag geleegd. Ondernemers die komen storten moeten zich legitimeren bij de bewaker. De automaten gingen twee weken geleden dicht vanwege plofkraken. Het weer, vannacht en morgen buien. Temperatuur vannacht tussen min 1 en plus 3. En morgen maximaal 5 graden. the one 106.9 ZFM You might think I'm crazy The way I've been craving If I put it quite plainly Just give me them babies So what you doing tonight Better stay doing you right Watching movies but we ain't seen a tonight I don't wanna keep you up But show me can you keep it up Cause then I'll have to keep you up So maybe I'ma keep you up been drinking coffee. I've been drinking coffee. And I've been eating healthy. And I've been eating healthy. No one gets squeaky. No one gets squeaky. Saving up my energy. Saving up my energy. Can you stay up all night? Fuck me till the daylight. 30 for 30. keep it Cause then I like to keep you decided. Even though I'm with you, you can hit it like a side chick. Don't need no sidekick, no. Got the night birds, an earthquake. 12.5 when I make the best shake.